Goedenavond, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Je kan je sportspullen weer uit de kast halen. Want de sportscholen gaan waarschijnlijk volgende week woensdag na lange tijd weer open, zei premier Rutte vanavond. Met stap 2 gaan namelijk ook de binnensportlocaties weer open op woensdag 19 mei. Dus de sportscholen en de sporthallen. En ook kan je met een beetje geluk weer in het zwembad plonsen. Is de zwembond blij mee? Mooi positief nieuws vandaag en daar zijn we erg blij mee dat de binnensporten sporthallen, eh, de sportscholen, maar zeker ook de zwembaden weer open mogen. Dat is heel goed nieuws ook voor onze, onze verenigingen en onze verenigingsleden die eh, eigenlijk al sinds november eh, helemaal niets meer moesten doen. Dus allerlei alternatieven moesten zoeken, zoals landtrainingen. Nog meer goed sportnieuws, want je mag straks ook weer in een groepje buiten sporten. De overzicht van alle versoepelingen vind je in de NOS-app. In Gaza is een flatgebouw van 13 verdiepingen ingestort na een Israëlische luchtaanval. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Als tegenreactie heeft Hamas 130 raketten afgevuurd op de Israëlische stad Tel Aviv. Het is al dagen chaos daar nadat Israël dreigt om een aantal Palestijnse gezinnen in Jeruzalem hun huis uit te zetten. Feest voor fans van Manchester City. Die club is voor de zevende keer kampioen geworden van Engeland. De nummer 2 op de ranglijst, Manchester United, verloor vanavond en daardoor is City niet meer in te halen. De overvallers van het huis van PSV'er Eran Zahavi kwamen op de fiets. Dat zei de politie vanavond in opsporing verzocht. Ja, inmiddels is duidelijk geworden dat allebei die mannen op hun eigen fiets... daar bij die woning zijn aangekomen en daar mogelijk ook weer op zijn vertrokken. Dat is echt wel een opvallend detail. Afgelopen zondag gebeurde het. Sahavi's vrouw en kinderen werden thuis in Amsterdam overvallen en vastgebonden. De twee daders gingen er met persoonlijke spullen en cash vandoor. Sahavi zelf zat toen in de spelersbus op weg naar een wedstrijd. De politie heeft een signalement van de daders verspreid... en hoopt ook dat buurtbewoners nog camerabeelden hebben waar de mannen op te zien zijn. Het weer trekken nog wat buien over. Morgen op veel plekken droog, af en toe zon ook.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 Life is too short to play silly games. I've myself. I won't do bum bum What's grooving? I'm moving I like your style of lumping How charming, just a rapper Load him up and eat that snapper I was 16 pints of rum And then I go bum bum Glowing up in the dark in the night And so I go, oh, I, I, I, I I brought a pie in my pocket Pie in my pocket and I am a singer No got life, no got style no got nothing on my mind But I'm so cool and I bass and drum going around like bum bum bum. What's grooving? I'm moving. I like your style of romping. How charming, just a rapper. Load him up and eat that snapper. Own 16 pints of rum and then I go bum bum. Glowing up in the dark and the night and so I go oh ah ah ah ah. I, ah. I brought a pie in my pocket, pie in my pocket and I am a sucker. No got life, no got style, no got nothing on my mind. But I'm so cool and I'm so groovy when I go bum bum bum.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 James, you've been well behaved, you've been working hard, but will you always stay? someone else dream of who you are. Do what's good for you. Or you're You're much more than human being, extraordinary machine. Oh, I never loved, I never loved.